Hiep, hiep, hiep. Hiep, hiep, hiep. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. 101. Waken met Ariadne. There's rumors of war. Midnight and women crying. If you breathe the air, you'll die. Perhaps you wonder the reason why. But wait! Don't you worry a new day is dawning. We catch the sun in the way. we are ready. En eh, tegenover mij zit eh, vader eh, Jacob. Hele goedemorgen. Ja, ik wil ook iedereen een hele goede morgen wensen. Gezellig dat je er bent. Ja, leuk. En wij gaan even twee minuten, zoals ik het programma heb genoemd, back in time. Met vader Jacob. En jullie mochten net luisteren naar Pathetic, Pathetic Gas and Electric. Are you ready? En jazeker, we zijn klaar. Ehm, of ik er lekker geslapen heb. Ik heb een beetje geslapen hierboven in de prachtige Studio 501 complex. Maar veel koffie en thee, eh, dan komt eh, deze fantastische uren best wel door, denk ik. ik eh, denk het ook wel, ja.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 Eric Clapton, After Midnight. Nou, en volgens mij is er vannacht zijn er nog eieren gebakken voor eh, de vorige eh, DJ's eh, over Midnight gesproken. En vader Jacob, ik heb voor jou een heerlijk nummer klaarstaan, wat je oh. zeker zal waarderen. Ik ben benieuwd. Vet Domino! Kijk eens aan. Speciaal voor jou, Jaap. En het nummer heet natuurlijk... Blueberry. ja. I found my thrill. on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still. On Blueberry Hill. It lingered until. melody. But all of the vows with fire. Nou, dit niet heel lekker en eh, chill wakker worden is... dat, is het zeker. Ja. Wel, hè? Nou, En nou. dit was eh, Chicken Shack. I'd rather go blind. Nou, dat is wel eh, heel erg... En daarvoor hoorden jullie... Ja, dat was dat leuk, zeg. Happy birthday van We Cook With Fire. En daarna hoorden jullie Stevie Wonder. I was made to love her. Ja, die, die Stevie Wonder die weet er wel, wel raad mee dit je bekend voor? Ja. Jawel, hè? Ja, En dit is Derek en de Domino's met Leila. wauw, wauw, Wat zijn er toch een jingles gemaakt hier voor het marathonweekend. <laughs> Wat vind je ervan? Ik vind het helemaal te gek. Jawel, hè? Ja. En ik heb een andere fantastische heerlijke plaat eh, klaarstaan. En dat is John Mail. Zeg ik het goed, zeg ik het goed. Ja, en de Bluesbreakers. Nou, pa, dit is ook wat voor jou. dit eh, ken je allemaal, denk ik. Dit wordt het helemaal. Ik heb zo mijn best gedaan om het allemaal eh, goed de ochtend door te komen. say Cheap change and powder ain't gonna help you numb. Cause you're a pretty woman right down to your toes. you just might as well leave your skin alone. Pretty woman. What's the matter with you? Can't make you love. trying to do. You kept on fooling around just like I stepped on you. So you just drop that mess, come down off your throne. Stop using my poor heart, just a stepping stone. Pretty woman. what's the matter with you? is Radio 501. Wat een stem die Dusty Springfield met Son of a Preacher Man. Ja. Heel goed, heel mooi. Ja, lekker hè? Ja, ja. En die, die, stout, die stoute zoon, die, die pikte maar kusjes en zo van. Maar dat zingt ze eigenlijk. Eh, dat was een, eh, een boefje. En dit is de Bee Gees. To love somebody. There's a light. A certain kind of light. That never shone on. I want my life to be. Live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every. love somebody, to love somebody the way I love you. my parade. I see your face again. so, so, so replied I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you. take a substitute En het houdt maar niet op hier, eh, vader Jacob. Eh, nee, het is net een feest voor mij. Ja, wel hè? Ja. Ja, dat is leuk. Eh, lijkt wel of ik jarig bent. Ja, <laughs> nou, zo voel je je ook hè? Ja. Maar ik vind het ook gezellig dat je erbij bent en dat we samen de mensen even ja, lekker vind ik ook, ja. chill laten wakker worden. En het volgende nummer, Righteous Brothers. Ah, ja, dat is ook zo'n gouden ouwe. ja. We gaan er maar niet veel overheen eh, kletsen, denk ik. Nee, Zullen we gewoon die schuif open gooien? Gewoon gooi open. I've hungered for your touch along lonely time. In time. so slowly, and time can do so much. All your love. God, speed your love to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. wait for me. I'll be coming home. Wait bij ons bij Radio 501. We bestaan drie jaar. Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! <laughs> En we hebben een marathon. En ik weet niet hoeveel uur we nog te gaan hebben. Maar het zijn er nog een heleboel. Tot zondagavond, 12 uur. En nou, Rogier die zit hier lekker. Eh, Johnny eh, is al binnenkomen wandelen. Dus die gaat zichzelf met eh, koffie zijn maagje vullen. En die gaat dan ook fantastische muziek draaien. Maar hij moet nog even geduld hebben, want het duurt nog een uur, Johnny, voordat jij mag. Ja, meer dan een uur. Dat wou ik zeggen. En wij hebben nog zoveel lekkere platen klaarstaan. En eh, dat gaan we dus gewoon doen. Get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run. all the charms of a woman. You've kept the secret of your youth. You led me to. just a baby in disguise. And though you know Stad van Horen. Dit is Radio 501. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes.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 Maar dat geeft niet. Het is feest, het is een marathon. Dus dat maakt allemaal niet uit. Eh, dit is de Shadows natuurlijk. Apache, Apache, dat staat toch voor Indianen, eh, ja, ja, volgens ja, mij. ja, Apache. En deze heb ik volgens mij voor jou speciaal opgezocht. Ja, heel leuk. En volgens mij kunnen we hier heel lang overheen kletsen, want het is wel zingen zal hij niet nee, doen. Nee, het is instrumentaal, ja. Ja, en je kent, eh, is het uit een film of... Nee, eh? nee, nee, het is eh, eigenlijk, ze waren de begeleiding van Cliff Richard vroeger. Ah, oké. Okay. Maar ze zijn solo, zijn ze ook platen uit gaan brengen. Ja, ja want het, is, het zijn heerlijke klanken. ja. Het doet me een beetje cowboy-achtig aan. Ja. Apache, ja, hè, is toch wel... Ja. Nou, dan gaan we gewoon even lekker luisteren. dit is al eigenlijk de laatste plaat voor dit uur. Kijk eens aan. En dan, uh, dan gooien we nog eventjes wat jingles dus, erheen. En, eh, en dan smakken we het volgende uur er tegenaan. Dan gaan we erin. Dat is snel gegaan, zo'n uur. Hè? Dat vliegt, om. Ja. leuk. Gelijk gelijk. Ja. <laughs> Twee zielen, één gedachte. Eh, mensen, tot straks tot aan de andere kant van het tweede uur. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Je squashmaatje is er na drie jaar mee opgehouden, maar jij wilt serieus doorgaan met je sport. Twee collega's bieden zich aan om elke week met je te gaan squashen. Hans, 38 jaar, gezellige drinker met indrukwekkende horecaspoiler.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 Maar nu het lente is, mogen ze weer lekker naar buiten. En dan dansen ze van plezier. Wat? Koeien die dansen van plezier? Dat moet je zien. Kijk nu op wakkerdier.nl voor een koeiendans bij jou in de buurt officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Als ik één avond uitga, ben ik een week ziek. Toch heb ik het ervoor over, want ik ben dan wel nierpatiënt. Ik ben ook gewoon een jongen die graag wil stappen. Een nierpatiënt moet er veel voor over hebben om een beetje normaal te leven. Want dialyse is geen leven, maar overleven. Transplantatie is nog altijd de beste oplossing. Daarom zet de Nierstichting alles op alles om de wachttijd op een donornier te verkorten. En steunt onderzoek naar betere behandelmethoden. Dat kunnen we niet alleen. Wat heb jij over voor een nierpatiënt? Steun ons. Kijk wat jij kunt doen op nierstichting.nl elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt.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 Shut your eyes to me. I wanna make you see our destiny, how it's supposed to be. let the darkness fade. Find comfort in my shade, cause you're not. Lang zal we leven, lang zal we leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. else were born. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, And actor out alone Riders on the storm. En welkom terug ja, het is alweer 13 minuten over 11. Hier bij ons in de radiostudio van Radio 501. Bij mij ook. Het schiet op, hè? Wat gaat het snel, hè? gaat vreselijk snel. Veel te snel eigenlijk. Ja, joh, we hebben nog eh, drie kwartier te gaan. Er is nog genoeg muziek eh, om eh, te laten horen. En dit is natuurlijk The Doors met Riders of the Storm. Ja, dat was eigenlijk ook al een triest verhaal, hè? The Doors, hè? Ja. De liedzanger, hè? Wat heeft iedereen zelfmoord gepleegd? Was hij ziek? Hoe zat dat? Weet iemand dat? Overdosis, eh, Johnny. Eigenlijk wel triest, want het was een ontzettende mooie man, eh, moet ik eh, zeggen. Maar ja, ja, als je een beetje te veel daarvan gebruikt, dan houdt het op. Maar ja, hij blijft wel mooi jong. Door is hij gebleven daardoor <laughs> natuurlijk. Ja, de Forever Young is natuurlijk... Ja, is een keuze geweest misschien ook ergens. Ik heb de film gezien. Heb je de film wel eens gezien? Nee, van, ah, Zeker de moeite waard eh, om eens te kijken. Ja? Ja, heel indrukwekkend. En oh, ik laat nog even de laatste klank uh, voorbij komen. En onze, ja, we mogen ze eigenlijk toch wel onze huisband ook wel noemen. We Cook With Fire heeft voor ons speciaal een big party lied gemaakt. Nou, geweldig. Ah, aardige knapen ook. Nou. Fantastisch. Ja. Happy birthday. Rock and roll radio 508. Let the music play on the air. zal je dan zo zal je leven, hier toch, hier zo bij Radio 501. En eh, na eh, vader Jacob en, eh, dan, mijzelf, dan gaat onze Johnny met zijn sidekick Dion, Dion Zwart natuurlijk, die mooie prachtige jongen. En die gaan natuurlijk onze swingend verder de dag doorbrengen, heb ik zomaar het vermoeden. En we zitten wel lekker zo, hè, vader? Heerlijk, heerlijk. Het gaat goed, hè? Ik sta naast Johnny hier. Is altijd goed. Druk en het Facebook. En ja joh, die heeft net zelfs de webcam voor ons aangezet. Dus even zwaaien dat we aanwezig zijn. Eh, jullie die eh, webcam. De nieuwe IT-specialist van ja, Radio 501. Echt, ze kunnen hier <laughs> ja. van alles. Niet alleen maar platen draaien. Het maar, zijn eh, tovenaars. Fantastisch hè. <laughs> Hier word je toch wel heel ontzettend blij van. En we gaan lekker luisteren naar Your Righteous Brothers. You're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Cause baby, something beautiful I You lost that love. I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. So don't, don't. Ja, nu wel hè. Ik denk, dat hoef ik niet de jingle erin te gooien. Gaan we zelf gewoon even schreeuwen. is toch. Dus nu is iedereen zeker wakker. Eh. Ah, mag ook wel hè, om Ja. vijf voor half twaalf. Ja, zeker. Dan wordt het wel eens wat. Eh. <laughs> en we gaan, gaan lekker verder. Ah. Booker T en de MG's Green Onions. Zijn het lekker groene eh, groene anjens, uh, eh, Rogier? Groene nou, ui? Ik zou die weten, ik heb ze nog nooit gegeten. Ik, heb het ook nog nooit gegeten. Zijn ze dan gewoon niet, niet eh, rijp? Gewoon Groen. groene, dat, dat kan niet anders. Maar dat maakt niet uit, het swingt in ieder geval. Dus, Dit is Radio 501. Ah. En ik zeg wel vaker, hè, wat heb ik toch ontzettende leuke hobby. Dat ik gewoon muziek mag draaien die ik leuk vind. En waarvan ik hoop dat jullie dit natuurlijk ook leuk vinden. Ah, dat kan ook niet anders eigenlijk. Eh. en we gaan door met... Ha! Ja, wat dachten jullie van Rod Stewart? Met Maggie Ma staat er. Maar het is Maggie May. something to say to you. It's late September and I really should be like I couldn't have tried anymore. Ja, net zoals Johnny zegt, wat een heerlijkheid. Hier weer, toch kan je heerlijk op wakker worden. Maar ook op deze. Die James Brown toch. Dankjewel voor me, heerlijk. wonder is that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, my sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. zingen het ook. Ja. Ik wist helemaal niet dat ze een nummer hadden. Dat heet dus ook Birthday. Eh. Ja, nou. Nou, hoe toepasselijk. Het moet gedraaid worden. Dat, ja. dat kan niet... Eh. dus ja, de Beatles horen natuurlijk in de oldies, de oldtime, time. horen die daar zeker, zeker bij. En, en wat dachten jullie van Sam the Sham en de Parish Fully Bully? Hey. Ja, dat is ook leuk. het blijft leuk, leuk, hè? echt een leuke, ja. <laughs> het is wel lekker swingen. Ja. Woe, voetjes van de vloer, mensen. Boele, boele. Boele, boele. <laughs> could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be. key unity of all people. Ja, ik voel me best wel jarig. Eh, en volgens mij het hele team wel. Ja, ik, het, is, het, is, inderdaad net een verjaardagspartij? Ja, dat zal je denken, hè? Ja. natuurlijk Stevie Wonder met Her Happy Birthday moest er ook eh, achteraan. Want daarvoor hadden we natuurlijk eh, de Beatles met Birthday. Ja. Dus ik ben gewoon eventjes gaan typen en hij zat erin. En Stevie Wonder heeft met zijn ogen dichtgespeeld. Ja, dat vind ik dus helemaal knap, hè? Ja. Ja, <laughs> ik weet niet waar die vandaan kwam. Maar hij is wel leuk. Ja, hij is leuk. Met zijn mooie zonnebril natuurlijk altijd op. hè? Dan kon je niet zien of ze ogen open of dicht zijn. Eh. En nou, het schiet al op. Ik zie dat het al eventjes kijken hoe precies ze zijn. Het is Acht minuten voor twaalf is. Ja. En hebben we nog eh, een paar plaatjes te gaan. Ehm, ik heb nog klaarstaan Leonard Cohen met Suzanne. Ja, dat kan ik nooit laten. Ik vind het zo'n nou, nou fantastische Nou, vooruit omdat jij het bent.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 Ja, dit, deze man is natuurlijk gewoon, ja, jeetje zeg, ik word altijd weer erg stil van. Wat een dichter! Dat was natuurlijk Leonard Cohen. We zitten, het zit er eigenlijk wel op. We gaan nog één liedje draaien. Eentje, ja. En dan kies ik toch voor de Shadows nog een keertje voorbij te laten komen. Uh, Man of Mystery. Ja. Ik wil de luisteraars hartstikke bedanken. Ik ook. Vader Jacob, hartstikke bedankt. En dank je wel voor de morele steun hier. Heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk. Dank je wel. En eh, na mij, eh, ik zie Dion al druk bezig voor het programma samen met onze Johnny. En Johnny gaat ons verwennen met allerlei heerlijke muziek. Ik wil jullie bedanken. Ja. Tot de volgende keer. Jullie kunnen morgen weer luisteren naar mij tussen 10, nee sorry, tussen 8 en 10 met eh, onze Barry van Dreadlock. Redlock. Eh, kijk eventjes op eh, onze site, daar staat de hele lijst in en dan kan je kijken naar welke jock je wil luisteren. En uh, toedeledokie en een hele fijne middag. Tot kijk.